Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vier coalitiepartijen steunen de begrotingsplannen van het kabinet. Iets na vier uur vannacht waren ze eruit, na een overleg dat tien uur had geduurd. Premier Schoof zei blij te zijn met het resultaat, maar wilde er inhoudelijk niets over zeggen. Het overleg begon gisteravond om 6 uur. De verwachting was dat de leiders van de coalitiepartijen in een paar uur zouden worden bijgepraat door Schoof en minister Heijnen van Financiën. Maar het duurde veel langer. Dat wijst erop dat er nogal wat werk is verricht om aan de eisen van de coalitiepartners te voldoen. Prinses Laurentien had drie jaar geleden al conflicten met ambtenaren van Financiën. Eerder dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met meer dan twintig betrokkenen en documenten. Laurentien hield zich sinds 2020 bezig met kinderen die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire. En bekeek hoe die konden worden geholpen. Daarbij trok de prinses te veel taken naar zich toe, zeggen ambtenaren. Die zich soms denigrerend behandeld voelden. De stichting van Laurentien spreekt de beschuldigingen tegen... en zegt dat de prinses er juist in is geslaagd... het geschonden vertrouwen van de kinderen langzaam te herstellen. De democratische presidentskandidaat Kamala Harris heeft voor het eerst sinds haar nominatie een groot tv-interview gegeven. Samen met haar running mate Tim Walz. Het gesprek op CNN ging veel over hun normen en waarden. Harris werd bevraagd over haar gewijzigde standpunten over illegale migratie en de winning van schaliegas. Twee belangrijke campagnethema's. Harris erkende dat haar standpunten zijn veranderd, maar benadrukte dat haar onderliggende waarden, zoals het tegengaan van klimaatverandering, gelijk zijn gebleven. Het weer, in het zuiden kans op wat regen, minima tussen 8 en 13 graden.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 No, I don't want no scrub. A scrub is the kind that can't get no love from me. to both of you lay auto, ik weet Het voelt zo goed wat ik voor je voel Zo mm. Egyptian. Walk like an Egyptian.